uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De Curaçaose slavenleider Tula heeft eerherstel gekregen. Staatssecretaris Van Huffelen heeft namens Nederland excuses aangeboden... voor het neerslaan van de slavenopstand in 1795 op Curaçao... en de vrede behandeling van Tula. Zijn strijd was rechtvaardig, zei Van Huffelen... bij een ceremonie in Willemstad. Ze vroeg ook om vergiffenis voor het late eerherstel... In een brief van koning Willem-Alexander, die werd voorgelezen... roemde de koning Tula om zijn moed, leiderschap en idealen. Premier Rutte ontkent dat fraude met uitkeringen en toeslagen een groot thema was... toen zijn eerste twee kabinetten werden gevormd. Dat zei hij bij zijn tweede verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid... over zijn tijd als minister-president. Volgens Rutte kreeg het ministerie van Sociale Zaken in 2010 de opdracht om 180 miljoen euro te bezuinigen met fraudebestrijding. Maar moest er in totaal voor 51 miljard worden bezuinigd vanwege de financiële crisis. Daardoor kwam fraude als thema in de ministerraad niet uitgebreid aan de orde, zei Rutte. Alle 21 dodelijke slachtoffers van het busongeluk van dinsdagavond in Venetië zijn geïdentificeerd. Het zijn negen Oekraïners, vier Roemenen, drie Duitsers, een Kroaat... twee Portugezen, een Zuid-Afrikaan en de Italiaanse chauffeur. Onder de doden zijn ook drie kinderen. En de Amerikaanse turnsters hebben voor de zevende keer op rij... de wereldtitel voor landenteams veroverd. In Antwerpen wonnen ze goud onder aanvoering van Simone Biles... die daarmee haar twintigste wereldtitel behaalde. De Nederlandse turnsters eindigden als zevende op de WK. Het weer, er is een tweedeling in het land. In het noorden veel bewolking, wat regen.